Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Schoof kan in Europa verder praten over de plannen om de Europese defensie met miljarden te versterken. Vorige week was er nog crisisberaad nodig om de coalitiepartijen op één lijn te brengen. Het ging toen vooral over de manier waarop Europa 800 miljard euro wil uitgeven aan Europese herbewapening. Hoe die miljarden verdeeld moeten worden is nog onduidelijk. Volgens Schoof heeft Nederland nog niets besloten en zullen leningen altijd tijdelijk zijn. In Tel Aviv hebben tienduizenden Israëliërs geprotesteerd tegen de bombardementen op Gaza van afgelopen dag. Onder de demonstranten waren ook familieleden van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Hamas dreigt de nog levende gijzelaars te vermoorden als Israël de oorlog voortzet. Ook in Nederland is geprotesteerd tegen de Israëlische luchtaanvallen op Gaza. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen gingen mensen de straat op. De wachttijden in de TBS moeten snel worden teruggebracht. Die oproep doet de rechtbank Midden-Nederland Midden aan staatssecretaris Koen Radi van Justitie en Veiligheid. De rechtbank verlengde vandaag de TBS-maatregelen van een man voor wie geen passende plaats beschikbaar is. Hij zit als zogenoemde passant in een gevangenis te wachten, terwijl hij niet tot een celstraf was veroordeeld. De rechtbank ziet dat steeds vaker. Op dit moment zijn er ongeveer 210 tot TBS veroordeelde personen in afwachting van hun behandeling. Duizenden mensen die in de buurt van chemiebedrijf 3M bij Antwerpen wonen... hebben te veel PFAS in hun bloed. De Vlaamse overheid liet het bloed van 8000 omwonenden onderzoeken... en concludeerde dat de PFAS-waarde bij de helft van hen te hoog was. Het weer, vannacht vriest het overal 2 tot 4 graden. Komende dag opnieuw veel zon door 13 tot lokaal 17 graden.